Ze ontdekten dat vooral zonne-energie steeds vaker voor onze stroom zorgt. Deze expert heeft wel een idee hoe dat komt. Zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper en dat geldt ook voor windmolens. Dus er worden grote windparken op zee gebouwd. Ook op de Noordzee, bij Nederland gaat dat heel goed. Eh, dus we zijn eigenlijk nog lang niet aan het eind gekomen. Ik verwacht dat eh, zon en wind snel door zullen groeien. En ja, wie weet komen er ook kerncentrales bij. Eh, de groei de afgelopen jaren zat echt in zon- en windenergie. In totaal werd bijna driekwart van de stroom in Europa vorig jaar opgewekt... via manieren die geen CO2 uitstoten. Naast zon en wind kwam er ook een deel van de energie uit kerncentrales. En die zijn ook uitstootvrij. In Colombia is een grote hoeveelheid drugs onderschept. Het gaat om ruim 8000 kilo cocaïne... waardoor het een van de grootste drugsvangsten ooit is in het Zuid-Amerikaanse land. De drugs werden gevonden in zakken met mest en waren onderweg naar Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van bijna een half miljard euro. Er is tot nu toe nog niemand opgepakt. In veel Nederlandse gemeenten worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Het kabinet wil eigenlijk dat minstens 30% van de nieuwbouw sociale huur is. Maar heel veel gemeenten halen dat dus niet. Woonminister Keizer is bezig met een wet waarmee ze gemeenten kan dwingen die 30% te halen. Volgens corporaties kan de invoering van die wet niet snel genoeg gaan. En de laatste Nederlandse tennisser is uitgeschakeld op de Australian Open. Sam Verbeek verloor met zijn Zweedse dubbelpartner... in de halve finales van een Italiaans koppel... vertelt sportcommentator Marcella Mesker nipt verloren van het eh, derde geplaatste Italiaanse duo Bolelli en Favasori. 6-4 derde set, dus het was maar één break in die beslissende set. Dus heel jammer, maar heel goed gespeeld. Ontzettende leuke jongen. En wie weet gaan we meer van hem horen. In ieder geval in Rotterdam, want daar gaat hij spelen samen met eh, Robin Hazen. Verbeek had de eerste Nederlandse man in 12 jaar tijd kunnen worden... die in de finale van het dubbelspel in Melbourne staat. Vandaag spelen de vrouwen de halve finales op de Australian Open. Het weer. Komende uren trekt de laatste regen weg. Daarna zijn er opklaringen en op sommige plekken zie je na dagen eindelijk weer een beetje zon. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 88 kilometer file staat er op eh, de wegen in onze regio. Het zijn veelal korte files met 3, 4, 5 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt bij knooppunt de Nieuwmeer. A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Koenplein 10 minuutjes oponthoud. A9 Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook al als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt.